Rachid Finch met het NOS-journaal. In het voortgezet onderwijs protest tegen de verhoging van het aantal verplichte lesuren en de inkorting van de zomervakantie tot zes weken. De actie is georganiseerd door de vakbond Leraren in Actie. Die verwacht dat zo'n 1500 leraren op het plein in Den Haag komen demonstreren. De lerarenstaking duurt drie dagen. Volgens leraren in actie blijven, scholen, blijven vijf scholen dicht. Zijn er op meer dan 100 scholen leraren die staken. De Algemene Onderwijsbond van de FNV is het eens met het doel van de staking, maar vindt het niet gepast om op de eerste dag na de kerstvakantie te staken. De grootste onderwijsbond voert op 26 januari actie. De Iraanse president Ahmadinejad is begonnen aan een rondreis door Latijns-Amerika. Hij is nu in Venezuela, waar hij een bezoek brengt aan president Chavez. Ahmadinejad werd verwelkomd door een delegatie van 100 man. In een speech legde Chavez de oproep van de VS om alle contacten met Iran te verbreken naast zich neer. Hij voegde daaraan toe dat Latijns-Amerika nooit meer zou knielen voor de Yankees. Ahmadinejad zoekt in Latijns-Amerika bondgenoten om zich te verweren tegen verscherpte sancties van het Westen. De EU bereikte onlangs een principeakkoord over de boycott van de Iraanse olie. Ahmadinejad zal ook nog afreizen naar Cuba, Nicaragua en Ecuador. In Maleisië heeft het Hooggerechtshof oppositieleider Anwar Ibrahim vrijgesproken van sodomie. Hij werd ervan beschuldigd dat hij seks had gehad met een man. Maar volgens de hoogste rechters is het DNA-bewijs daarvoor onbetrouwbaar. Anwar had een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar kunnen krijgen. Volgens hem was de aanklacht onderdeel van een smeercampagne. Anwar werd beschuldigd nadat hij het verrassend goed had gedaan bij de parlementsverkiezingen.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 Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht in blauw. Ja, door jou wordt de lucht in blauw. En ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht in blauw.